met het NOS-journaal. Inspecteurs van het internationaal atoomenergie uit driedaags bezoek. Het agentschap hoopt dat het land openheid van zaken wil geven over zijn nucleaire programma. Het Westen beschuldigt Iran van het ontwikkelen van een kernwapen. Om de druk op het land te verhogen kondigde de EU begin deze week aan per 1 juli geen olie meer af te nemen van Iran. In een reactie daarop zei de topman van de nationale Iraanse oliemaatschappij gisteravond dat het land erover denkt om geen ruwe olie meer uit te voeren naar Europa. Het Iraanse parlement debatteert daar later vandaag over. Wordt de export stopgezet, dan hoeven Europese bedrijven die nog olie te goed hebben van Iran niet meer op die olie te rekenen. Griekenland is woedend over een voorstel van Duitsland. Daarin staat dat Griekenland onder controle moet komen te staan van een commissaris van de Europese Unie. Die moet besluiten over de begroting van de Griekse regering, eh, goedkeuren en kan zo nodig een veto uitspreken. Het uitgelekte Duitse voorstel is in handen van de Britse krant Financial Times. In een reactie zegt Griekenland dat het zelfcontrole moet blijven houden over zijn begroting. De Europese Commissie is het daarmee eens, maar vindt wel dat Griekenland scherper in de gaten moet worden gehouden.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 Actie begon vreedzaam, maar tegen de avond werd de sfeer grimmiger en werden agenten bekogeld. Politie in Oakland gebruikte traangas om de ongeveer 2000 demonstranten uiteen te drijven. Zeker 10 mensen zijn gearresteerd. Het weer, bewolking overheerst en hier en daar komt mis voor.